Levi van Eck met het NOS-journaal. Mensenrechtenactivisten zijn boos over de Britse uitnodiging aan kroonprins Mohammed bin Salman van Saoedi-Arabië... voor het afscheid van koningin Elisabeth. Hij komt morgen aan in Londen om de laatste eer te bewijzen aan de overleden koningin. Of hij maandag ook bij de uitvaarddienst in Westminster Abbey is, is niet bekend. Volgens de CIA gaf Mohammed bin Salman in 2018 toestemming voor de moord op journalist Jamal Khashoggi... Tot dit jaar werd hij daarom door het Westen geboycott. De prins heeft altijd ontkend dat hij er iets mee te maken had. De advocaat van Ridouan Taghi ontkent dat haar cliënt prinses Amalia iets wil aandoen. Ines Weski spreekt van valse, ongefundeerde beschuldigingen. De Telegraaf meldt dat de veiligheidsmaatregelen rondom de prinses en premier Rutte zijn opgeschroefd. Uit communicatie binnen de groep van Taghi zou blijken dat er plannen zijn voor een aanslag of ontvoering. De Telegraaf schrijft ook over briefcontact tussen Tachi en Mohamed B., de moordenaar van Theo van Gogh. Tachi wil dat justitie die brieven nu openbaar maakt, zodat iedereen kan zien wat erin staat. In Nijmegen is vanmiddag een man van 20 doodgestoken. Dat gebeurde rond 4 uur in het centrum van de stad op plein 1944. De politie heeft de man opgepakt die wordt verdacht van betrokkenheid bij de steekpartij. Hij meldde zichzelf op het politiebureau. Wat de aanleiding was voor de steekpartij in Nijmegen is nog niet bekend. Voetbalhooligans en andere anti-LHBTI-activisten... hebben de Pride Mars in de Servische hoofdstad Belgrado proberen te verstoren. Ze riepen leuzen als dood aan de homo's en bekogelde agenten. Eerder deze week verbood de politie de Pride Mars... vanwege het risico op confrontaties met ultrarechtse betogers. Uiteindelijk gaf de Servische premier toch toestemming. Duizenden mensen liepen vandaag mee. Het weer vanavond en vannacht verspreidt over het land buien... en daarbij kan het soms stevig waaien.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 You know what? My used to tell me. She said, the problem is you're doing it yourself. Get from behind the wheel. Get from behind the wheel. Get from behind the wheel." behind the wheel. Just let God take over.